Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Anders Breivik al toegegeven de terreurdaden van vrijdag in Oslo en op het eilandje Utøya te hebben gepleegd. Het is aan de rechter om te bepalen of de zitting openbaar is of achter gesloten deuren. Verder moet worden besloten over de termijn waarmee het voorarrest wordt verlengd en over de voorwaarden. Zo kan worden bepaald dat Breivik afgezien van zijn advocaat niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen. Breivik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. Op een later moment zal hij medisch worden onderzocht. Volgens Noorse juristen begint het eigenlijke proces mogelijk pas over een jaar. De langste gevangenisstraf die in Noorwegen kan worden opgelegd is 21 jaar. Als een rechtbank oordeelt dat de veroordeelde dan nog een gevaar is voor zijn omgeving, kan dat steeds met vijf jaar worden verlengd. Het kamermeisje dat de oude IMF-topman e Dominique Stroos-Kaan beschuldigt van verkrachting heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek. In het weekblad zegt toe Diallo haar naam te willen zuiveren. Vanwege Stroos-Kaan word ik nu een prostituee genoemd. Ik wil dat hij naar de gevangenis gaat en dat hij weet dat niet alles te koop is. DLO beschrijft in Newsweek hoe Stroos-Kaan haar op 14 mei op zijn hotelkamer tot orale seks dwong. Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan. Zo heeft ze gelogen om een verblijf. De Amerikaanse Senaat willen de komende 10 jaar 2500 miljard bezuinigen. De overheid mag een vergelijkbaar bedrag extra lenen, genoeg voor dit jaar en volgend jaar. De Republikeinen willen de schuldlimiet verhogen met 1000 miljard dollar. Dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. De Democraten hebben dat plan afgewezen. Voor 2 augustus moet er een oplossing komen voor de begrotingscrisis. In de Melkweg in Amsterdam heeft Prince vannacht een verrassingsconcert van bijna drie uur gehouden.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 Het volvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey! Ik geniet met volle teugen de dag. Ik weet, die zit bij mijn bloed. Eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je?